Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden is geland in Israël. Hij is daar om te praten met de Israëlische president en premier. Het wordt geen makkelijk gesprek voor Biden, denkt correspondent Nasra Habiballah. De Amerikanen die hebben natuurlijk in het begin meteen al heel duidelijk gemaakt... dat ze vierkant achter Israël staan in het verdedigen tegen Hamas. Maar naarmate het aantal burgerdoden in Gaza stijgt... en helemaal na wat er gisteravond in dat ziekenhuis gebeurde... Ja, zal het toch ook wel steeds meer een balanceeract worden voor Biden... tussen steun voor Israël, eh, maar ook laten zien dat hij om de Palestijnen geeft. We weten nog niet wie er verantwoordelijk is voor de aanval op het ziekenhuis in Gaza gisteravond. Israël zegt dat zij daar niets mee te maken hebben. De politie in Antwerpen heeft gisteravond zeven Nederlanders aangehouden. Die reden rond in een busje en hadden wapens bij zich. Mogelijk had het te maken met een grote partij drugs die in beslag was genomen. De Antwerpse politie denkt dat de zeven mogelijk op weg waren om het spul terug te stelen. De snelweg A17 tussen Dordrecht en Roosendaal is dicht. Vanochtend vloog er een kraanwagen in de fik. En het duurt nog wel even voordat het ding van zijn plek is en alles is opgeruimd. De snelweg blijft nog zeker tot 12 uur afgesloten. De politie in Italië heeft de Italiaanse Jan Smit opgepakt. Tony Colombo is een smartlappe zanger die doorbrak op zijn zevende. Even een stukje van zijn grootste hit, Ti aspetto al altare. Piante vicino all'altare, dici ci me stessi parli. Tony zou samen met zijn vrouw de Italiaanse maffia hebben gefinancierd. En het lag er ook best dik op, zeggen Italiaanse media. Ze hadden samen een kledingmerk, Corleone, en een drankje 9 mm. Dat is dan een verwijzing naar kogels. Het weer nog veel wolken en vanavond en vannacht ook buien. Tot die tijd blijft het wel lange tijd droog. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 Utrecht richting Almere. Bij afrit Huizen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 50 minuten. Je kunt beter omrijden via Muidenberg over de A1 en de A6. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot 12 uur daar dicht is.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 No. We've burnt our fingers, now let's jump into the fire. Never mind the stars in the sky. No, no. Never mind the wind and the by. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm.